Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een huis in de Belgische plaats Verviers heeft de politie drie terreurverdachten neergeschoten. Twee van hen zijn om het leven gekomen, de derde is gewond geraakt, meldt de Belgische justitie. Ook op andere plaatsen in België zijn invallen gedaan. Volgens justitie stuitte de politie in het huis in Verviers op een groep jihadisten die zwaar bewapend waren, onder meer met kalasjnikovs. Het zou gaan om moslimfundamentalisten die op het punt stonden om een aanslag te plegen op politiebureaus. De groep werd al een tijd in de gaten gehouden. Minister Koenders heeft vorige week gedreigd Turkije direct te verlaten... toen hij hoorde dat Turkije een Nederlandse journalisten had opgepakt. In de Tweede Kamer zei de minister van Buitenlandse Zaken vanavond... dat hij op het punt stond om weg te gaan. Toch bleef hij. Koenders denkt dat de journalisten... mede door gesprekken die hij voerde met de Turkse autoriteiten is vrijgelaten. Onder de stenografen van de Tweede Kamer is onrust ontstaan omdat ze verplicht een uniform moeten gaan dragen. De stenografen noteren de letterlijke tekst van een debat en zitten met twee of drie personen in het midden van de plenaire zaal. Ze zijn door, daardoor prominent in beeld als debatten op televisie worden uitgezonden. Omdat het verplaatsen van de stenografische dienst niet mogelijk is, moeten de medewerkers een uniform gaan dragen. Ongeveer driekwart van de leden van de Partij van de Arbeid is tegen de zorgwet van minister Schippers. De leden vinden vooral de verdere inperking van de vrije artsenkeuze onaanvaardbaar. Uit een enquête van één Vandaag onder 935 PvdA-leden blijkt dat 8 op de 10 leden vinden dat de drie dissidente senatoren goed gehandeld hebben toen ze de wet in de Eerste Kamer verwierpen. Het weer. Langs de kust neemt de wind vannacht nog even toe naar stormachtig en is een bui mogelijk. Het koelt af tot 4 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en maakt vooral de westkust kans op een bui.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 Bang, tranen en ook nog angst. Het heeft alles met emoties te maken. En eh, die emoties die speelde Giel Beler van de week ook een, grote rol. Want die barstte spontaan in tranen uit tijdens een nummer wat hij afspeelde op zijn zender 3FM. Giel Belen in tranen. En welk nummer was dat? Dat was dit nummer. Paolo Nutini, zo is de, dat is de, de artiest die het zingt. En Iron Sky, zo heet het nummer. En nogmaals luisteraars, dit liedje dat uh, roerde Giel Beel dus tot tranen aan toe. Kijken of dat bij mij ook gebeurt. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men! Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use Olu Lutini, zo heet de man. Iron Sky en eh, ik zei het net al, dit is het nummer waar eh, Giel Belen zo ontroerd eh, van werd. En het heeft natuurlijk alles met de tekst te maken, want het gaat over ja, hele actuele gebeurtenissen. Als u de tekst goed heeft beluisterd. Ja, mijn zoon Sven doet daar nog een schepje bovenop. Ook met een nummer wat over uh, oorlogsellende gaat... en met name toegespitst eh, naar kinderen. Sven Duif met zijn uh, nieuwe artiestennaam Sven Davis.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 Dat doen we met een oude van de Beatles. LP Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. face before. Nobody was really sure if he was from the house of I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look in de live, eh, oude Beatles, we draaien ze niet zo vaak, maar als we ze draaien... dan eh, zijn het nummers die zeker de moeite waard zijn. Ja, luisteraars, ik, eh, ik ga een, een, lied opzoeken, een nummer opzoeken... wat ik speciaal ga draaien voor mijn goede vrienden in Spanje. En dan heb ik het natuurlijk over Marius van Buringen en zijn toekomstige vrouw. Ik ga het nog niet verklappen welke datum, <laughs> Marius. Jouw toekomstige vrouw in het verre Spanje, in Denia natuurlijk... En eh, jullie hebben gevraagd, als ik mij niet vergis, om, uh, om Dalia. En eh, die heb ik gevonden in de bestanden. ik heb even moeten spitten, maar hij is terecht. En ik ga hem ook voor je draaien. Maar dan moet ik zelf weer even zoeken waar die stond. Verdorie, want ik heb hem ergens geparkeerd natuurlijk. Je moet die, die nummers die moet je altijd parkeren, want anders dan, dan raak je ze zeker kwijt. Maar dat gaat helemaal lukken, let op. Dalia, verdorie. Oh, wat erg. Ja, zie wel. Eh, eh, eh, het heeft... het is een Frans-talig liedje, maar volgens mij ken ik het ook in het Nederlands. Daar moeten we zomaar even op terugkomen. Va danser toutes les danses que tu veux dans les bras de celle que tu entraînes au loin. Save the last dance for me, sorry, Engels. merveilleux pour les danseuses dont tu tiens la main. n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Hmm, il, y a quelquefois des refrains plus forts que le vin qui vous tourne la tête. Chanterie, mais je t'en supplie pour une autre que moi ne donne pas ton cœur pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Oh, garde bien la dernière danse pour moi. Comprends-moi, chérie, je t'aime trop et je n'ai plus qu'un désir. C'est t'empêcher un jour de partir. Notre amour est trop beau. Allez, va danser tu peux t'amuser, j'attendrai le jour pour notre retour. Si quelqu'un veut que tu l'accompagnes jusqu'à la maison, dis-lui bien que non, car n'oublie pas. vanavond gepresenteerd door Charles Duif. Ja, geef me de ruimte, luisteraars, om even een kopje koffie te tappen. Dan geef ik u de ruimte.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 Maar dit was eh, David Garrick met een hele speciale uitvoering. Dit liedje, luisteraars, kent u allemaal. In the morning, when the moon is at rest, you het natuurlijk van de reclame van het kankerfonds. Time, love the best watching Maar ik moet daar even iets, eh, iets bij gaan vertellen, luisteraars. Ik moet daar echt even iets bij vertellen, want eh, dit nummer, ik ga hem niet uitdraaien. Ik ga wel het liedje In The Morning spelen. Maar ik ben er onlangs achter gekomen dat het eigenlijk een nummer is van de heren Bee Gees. En ik zag eh, rond de jaarwisseling, ik geloof op oudjaarsdag of op nieuwjaarsnacht... zag ik het concert van One Night Only van eh, de heren Bee Gees, Barry, Maurice en Robin Gibb. Helaas, zijn eh, Maurice en Robin overleden aan eh, diezelfde vreselijke ziekte, kanker. En Barry alleen nog over. ik zag hem in een interview huilen om het verlies van zijn broers. Hij is, als ik hem zo op de video bekijk, behoorlijk wat ouder geworden... en heeft behoorlijk te lijden gehad onder dit tragische verlies. En, maar hij, hij treedt nog steeds op... Hij gaf een concert onlangs in Ierland en eh, daar heb ik ook fragmenten van gezien. Prachtig. Maar het liedje In The Morning dus van de heren Bee Gees... Eh, wat u, eh, waarvan u net een stukje hoorde van Sabrina Stark... want die, die zingt het in dat reclamespotje... ga ik nu voor u draaien. The Bee Gees live in the morning. In the morning, when the moon is at to trust you will find. At the time I loved the best watching rainbows play on sunlight, pools of water, iced from cold nights in the morning. Tis the morning of my life. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands in a world that no one understands in the morning. Tis the morning of my life. Tis the morning of my life. In the morning of my life, the minutes take so long to drift away. Please be patient with your life. It's only morning and you've still to live your day. right hand corner of the ceiling in my room where we'll stay until the sun shines another day to swing on clotheslines may I be your name tis the morning of my life tis the morning of my life Ja, Kippenvel, de Bee Gees in the Morning. Eh, u kent het van Sabrina Stark. En zij zingt dat in haar reclamespot voor het Kankerfonds. En eh, ik zei het net al, eh, het wrangen is dan beide broers van Barry Gibb. Maurice Gibb en Robin Gibb, allebei zijn overleden aan de gevolgen van kanker. Maurice stierf, dacht ik, op de operatietafel tijdens een darmoperatie... om darmkanker te verwijderen, zeg maar. En hij heeft dus eigenlijk niet eens die operatie gehaald. Hij is, erin gebleven en Robin is spontaan aan, uh, aan eh, leverkanker overleden. Nou kan het ook zijn dat ik die twee door elkaar haal. Dat Maurice eh, aan leverkanker is overleden. En Robin aan een hartstilstand op de operatietafel. die vraag moet ik op dit moment even schuldig blijven. Maar u kunt het natuurlijk na googlen. En dan op Wikipedia. Daar vindt u al die informatie over de Bee Gees. Helaas zijn ze niet meer bij elkaar. Barry Gibb treedt dus nog steeds op, dat wel. We gaan genieten van Alessandro Savina. Nou, dat kan ook maar één nummer zijn. En dat is Luna. Tussen app bij ZFM Zandvoort. Alessandro Savina was dat met Luna. Ja, luisteraars, zo even voor de klok van 11 uur eh, eh, ja, lag de stream eruit. Ik, ik weet niet hoe dat kan. Een opluchting. Alles is weer goed gekomen. Ja, dankzij meneer de Uil is alles toch nog weer goed gekomen. kunnen de mensen toch nog weer eh, meeluisteren. Gelukkig is de stream weer hersteld. En dat allemaal natuurlijk dankzij onze technicus Marcus. Ja, Marcus, bedankt daarvoor heb ik ooit gezegd dat ik van je hou. <laughs> ah, maar niet al te letterlijk nemen, Marcus. Maar ik ben je wel dankbaar dat de stream het weer doet. Zo is dat. gezegd, jij bent de vrouw. Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. Ja, het mooiste is me overkomen. Oh, de mooiste droom van alle dromen. want jij hebt mij betoverd. Je hebt mijn ziel veroverd, je maakt me beter, ik hou van jou. Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb? Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw? Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. ik ooit gezegd dat ik je lief heb? Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw? Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. beter, ik hou van jou. Je doet de pijn verdwijnen, laat de zon weer schijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. Koentje Wouters. Did I, did have I told you lately that I love you? Daar kennen we natuurlijk van. Dit is de Nederlandse vertaling daarvan. En uh, Clouseau, die zong het. Ja, we, hebben gewoon eh, behoefte aan liefde. Liefde maakt alles goed. All you need is love. 10 minuten te gaan, luisteraars. Bij Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Wat gaat het snel, die twee uur. Als je kunt genieten van heerlijke muziek. Ik hoop dat u met mij genoten heeft. En, eh, maar ik ben, ik, ben, ik ben nog een paar nummers bij u. Geen nood, blijf luisteren. We bewegen ons weer eventjes naar het KNMI. En we gaan weer even kijken hoe het met de regen staat. Nou, dat uh, niet best hoor. Niet best. De regen, nee. Vervelend regenval. En eh, dan Vogelberg, ja, die zingt daarover. The Rhythm of the Rain. Kom op Dan, jongen. Doe je best. Dan, Dan, is even, Dan heeft er even geen zin in. Dus eventjes een, eh, een technische storing op, eh, op, op Spotify, zoals dat heet. Nou, dan komt... Nee, nee, hij doet het niet. Verdorie. Hij doet het niet. Nou, een ander nummer van Dan dan. Longer Than. Dat doet hij wel. Nou. Denk, Dan slaapt nog, maar nee, hij is nog wakker. Welk een mooi nummer dit, hoor. Longer than there have been fishes in the ocean Higher than any bird ever longer than there've been stars up in the heavens. I've been in love with you. Stronger than any mountain ga gewoon nog een mooi nummer draaien voor mijn lieve vriendin. Eh, die is in eh, Bloemendaal aan het meeluisteren. En ik weet dat zij eh, enorm fan is van Elvis Presley. Maar ook wel een beetje van Barbara Streisand. En ik ga het mooie nummer Love Me Tender draaien voor Yvonne Nijssen. Wasn't it just yesterday When you held me near Whisper Partners van Barbara Streisand... waarmee zij eh, samen zingt met een aantal nog levende, maar ook overleden artiesten. Kostuum dus met Elvis Presley, Love Me Tender. Ik hem voor Yvonne Nijssen. Ik ga afsluiten, luisteraars, met een nummer van eh, mijn zoon Sven. En eh, dat is het nummer... Ehm, Waterkant. En Waterkant is natuurlijk bekend van Marco Borsato. Maar dit is Sven zijn interpretatie van het mooie nummer. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik neem afscheid. Dit was Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. En de volgende week donderdag weer tussen 10 en 12 uur s'avonds. Goeienacht. Loop met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude kleren van ons af. We springen in één keer samen, hand in hand Laten de stromen bepalen wat er op ons wacht. Zwem met me mee naar de overkant. En stuur je zorgen met het water naar de zee. En open je ogen in een ander Waar we gewoon opnieuw beginnen met z'n twee.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 Het wat overblijft zijn de wat me hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig heb, en alles wat belangrijk is voor mij. Alles wat ik nodig heb. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...